Dik de Haak met het NOS Journaal. Drie ambtenaren van rechterom homoparen te trouwen mogen die functie straks niet meer uitoefenen. Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, de zogeheten babsen, kunnen voor het weigeren niet worden ontslagen. Groningen heeft daarom besloten dat hun tijdelijk contract niet wordt verlengd. En dat betekent dat de drie weigerambtenaren in 2014 op straat komen te staan. Het beleid van Groningen is dat nieuwe babsen alle relatievormen trouwen. In het kader van de Gay Pride in Amsterdam wordt deze week actie gevoerd tegen het kabinetsbeleid. Het COC verspreidt duizenden posters waarop onder meer wordt gepleit dat ambtenaren niet langer mogen weigeren om homostellen te trouwen. Opsporingsprogramma's op televisie leiden tot steeds meer arrestaties. Vorig jaar werd in 42% van de zaken een verdachte aangehouden. 2009 was dat nog 38%. Er zaten ook grote zaken tussen. Zo werd in de Amsterdamse zedenzaak hoofdverdachte Robert M. opgepakt... nadat op tv een foto van een slachtoffer was getoond. De meeste zaken zijn te zien in het AVRO-opsporingsprogramma Opsporingsverzocht. Als ook het SBS-programma Hart van Nederland wordt ingeschakeld, stijgt de kans op arrestaties tot 70 Volgens het KLPD levert de inzet van tv meer afgedachten op dan andere tactische opsporingsmiddelen. In Rotterdam is de feestelijke opening van de Zorgboulevard uitgesteld vanwege de multiresistente bacterie in het Maastadziekenhuis. Dat ziekenhuis hoort bij de nieuwe Zorgboulevard, een bundeling van Rotterdamse zorginstellingen. De feestelijke opening was gepland voor 10 september. De organisatie wil alle aandacht richten op de bestrijding van de gevaarlijke multiresistente bacterie. Er zijn tot nu toe 79 mensen besmet geraakt. Naast dat ziekenhuis verwacht dat het aantal besmettingen nog zal stijgen. Mogelijk dragen ruim 2000 patiënten de gevaarlijke bacterie. Dat wordt nu door het Rotterdamse ziekenhuis onderzocht. Het weer dan nog een veel zon, later bewolkt en tegen de avond regen. Temperatuur 21 graden aan zee en een graad of 26 hier en daar in het binnenland. Morgen af en toe zon en droog. In het weekend opnieuw buien en iets lagere temperaturen. Dit was het. Dit is Bakker van de ANWB.